Twee uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de protesten in Wit-Rusland is een dode gevallen. Volgens de politie stierf de man toen een explosief dat hij naar de politie wilde gooien afging in zijn hand. In onder meer de hoofdstad Minsk zijn opnieuw veel mensen de straat op gegaan om het vertrek te eisen van president Lukashenko. Ze willen eerlijke verkiezingen. Er zijn demonstranten aangehouden, maar hoeveel is onduidelijk. Er waren zorgen over oppositiekandidaat Tiganovskaya. Ze was al uren niet gezien en haar campagneteam wist niet waar ze was. Maar haar team heeft inmiddels laten weten dat ze veilig is. De Amerikaanse president Trump is tijdens een persconferentie in het Witte Huis over de coronacrisis weggehaald door beveiligers. Na een paar minuten kwam hij terug. Trump vertelde dat vlakbij het Witte Huis een schietincident was geweest en dat iemand naar het ziekenhuis is gebracht. De situatie was snel onder controle, zei hij. Volgens de president lijkt het erop dat iemand is neergeschoten door de geheime dienst. Over de toestand van diegene is niets bekend. In Frankrijk zijn er in een week tijd bijna 11.000 coronabesmettingen bijgekomen... heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. Het percentage positief geteste mensen steeg in een week van 1,7 naar 2,1 Volgens het ministerie stijgt het aantal besmettingen vooral snel onder jongeren... en in bepaalde regio's zoals in en rond Parijs en Marseille. Reisbranchevereniging ANVR is niet blij met de nieuwe verplichting van de Griekse overheid voor Nederlandse reizigers. Die moeten vanaf maandag kunnen aantonen dat ze negatief zijn getest op het coronavirus. De ANVR spreekt van een domper, omdat het een extra belemmering is voor reizen naar het land.